Goedemorgen, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Over de hele wereld wordt geld ingezameld voor Marokko, naar de aardbeving daar. Zo ook door het Rode Kruis. De Nederlandse regering draagt daar 5 miljoen euro aan bij. En dat geld zal hard nodig zijn, zegt deze Marokkaanse Nederlander. Het treft ook weer een gebied waar, eh, eh, waar, waar eh, de Marokkanen het niet al te breed hebben. En dan weet je al, en met de beelden dus nog fris in het geheugen... wat in Turkije en Syrië is gebeurd... ja, dat dat nog echt wel wat gaat ja, kosten. Het gebied dat het hardst getroffen is, is moeilijk bereikbaar voor hulpverleners. Het dodental na de aardbeving is opgelopen tot boven de 2000 en waarschijnlijk blijft het daar niet bij. De politie heeft vanmorgen een einde gemaakt aan een reef in Schaarsbergen, in de buurt van Arnhem. Tientallen mensen waren illegaal aan het feesten op het terrein van Defensie. Samen met de marechaussee is de boel daar opgedoekt. Het is niet bekend of er mensen zijn opgepakt. In het Flevoland ziekenhuis in Almere is het norovirus uitgebroken. Het gebeurt op de afdeling cardiologie. Het virus is superbesmettelijk en kan voor buikgriep zorgen. Voor gezonde mensen is dat niet zo erg. Maar mensen met een lage weerstand kunnen daar veel last van krijgen. Op de afdeling worden daarom geen nieuwe patiënten opgenomen. En een spannende dag voor Oranje. Vanavond nemen ze tegen Ierland op in de kwalificatiewedstrijd van het EK moeten ze wel doen zonder verdediger Geert Truida. Hij kapte gisteren de laatste training eerder af omdat hij niet fit is. En ook is het nog afwachten hoe het met AK gaat. Hij liep de vorige wedstrijd een blessure op, zegt bondscoach Koeman. Ja, het is duidelijk dat Nathan uh, eh, Ake natuurlijk... Eh, met wat lichte klachten uit de wedstrijd ging. Nou zagen we dat hij naar zijn hamstring greep. Dat zijn ook geen dingen om al te veel risico mee te nemen, lijkt me. Dat klopt. Dat, eh, vandaar dat we ook eh, uit voorzorg natuurlijk... Eh, hebben we ook geen risico ingenomen. En toen hij dat aangaf, hebben we hem ook direct gewisseld. En dat was in de rust. Afgelopen donderdag won het Nederlands elftal nog met 3-0 van Griekenland. Daardoor staat Oranje tweede in de groep achter Frankrijk. En dan nog het weer voor vandaag.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 They know some bebop. Now in comes Miles, followed by Coltrane. Gentlemen, blow your horns. time for an album, big bands, and that's a party, man. Oh, of course, yeah. Woody Hamp and Duke, VC and Benny battling Artie. So get those feet set to move. You're gonna love it now. Get in the groove. Yeah, yeah. We'll stay out all night. Then we'll go to Charlie's Tavern. Yeah, that's what we're gonna do. We're gonna go to Charlie's Tavern and we're gonna laugh and move all night. Hmm. we heard was just right. Man, we kept the groove. Tater Monk and Oscar were tight. So now let's go find the car. I think that we just went a bit too far. Hung over and broke. Though we moved and grooved all night, the sun just came up. Time to head for home. Now let me see. I'll tell you what you didn't mention Pee Wee Marquette. Oh, yeah, Birdland. Yeah, but don't forget the Village Vanguard, too. Oh, all those clubs on 52nd Street, right, Terry? Yeah, Pickett's the mayor with the. Oh, you told me about the guy with the coat, right? All the way down to his feet, past oh. his feet. Oh, look, all the cats are swinging so hard. You got Papa Joe, Philly Joe, don't forget Gene. Yeah, but don't forget that the best Buddy Rich, the Dean. Oh, and there's Ron and Christian, and don't forget Ray. I'll take them any day. Hey, <laughs> you steal those bases, huh? Yeah. Hey, how about Errol Garner there? Uh, yeah, Errol was great, and how about Nat Cole? Oh, and how about Lynch Lunsford's drummer? He was called Cozy Cole. And how about all these trumpet players? Which ones? Clifford, Fats, Fatty Hubbard. Oh, yeah, you got a whole bunch of guys there, you know. Uh, I'll tell you we didn't mention. What? It was Sonny. Sonny's did. Sonny Rollins. Oh, yeah. I thought you were calling me Sonny for a minute. Well, listen, you're too young for me. Wait, wait. Tito, Tito is sweet. Oh, and, and don't forget Machito. Yeah, well, how about what kind of music you they play? Oh, you could dance all night to the hip salsito. Oh, boy, to watch them people dance with a ball. Oh, man. How about Mary Lou Williams? Yeah, she was great. And don't forget, it was Mary McFarland and Barbara Girl, and then the best of all, Terry Pollard. Oh, of course, yeah. What is that? There's one Terry I'm forgetting now. Which Terry am I forgetting? Terry Paul. Wait, were you forgetting me? What do you mean, which Terry? Who's you? Who are you? Well, you'll have to uh, find out. Go, go look at Wikipedia. Oh, okay, I'll check it out. Wait a minute, Terry Gibbs. There, you finally got it right. Oh, yeah. Now, now we can talk. Let's go on to our, uh, our speaking. I'm catching on here. I'm catching on. Yeah, Terry. Pops, Welkom. Now is the time to groove. ZFM Jazz, eh, Jazz live vanuit de studio hier in Zandvoort. De zon zonovergoten Zandvoort. Twee uurtjes swingende jazz. Eh, vandaag gepresenteerd door Mr. Brightside, eh, Edward Rauhorst. En ik zal een selectie maken uit albums die dit jaar 2022, ach, 2023 zijn uitgekomen. Dus relatief recente albums. En als eerste hoorde je... Eh, de volrijpe eh, vibrafonist, componist, bebopper Terry Gibbs... die eh, nu toch echt voor de allerlaatste keer zich in de studio heeft begeven... om iets op te nemen. Na als een van de weinigen in de jazz- en muziekgeschiedenis... over een periode van acht decennia continu muziek op de plaat hebben gezet. De Terry Gibbs Songbook, vertolkt door de Terry Gibbs Legacy Band... met daarin zijn zoon, drummer Gary Gibbs... En eh, bijvoorbeeld welbekende saxofonisten als eh, Scott Hamilton en eh, Harry Allen. de vibrafoon spelen, dat doet hij niet meer. Wel was hij hier nog te horen in een 1 tje met zanger Danny Begger. Danny Begger. In een trip down memory lane... waarbij de namen van de nodige jazz-iconen voorbij kwamen. A warm welcome to, to our fans across the globe. In particular our listeners on the Democratic Island of Taiwan. Thank you. maals van harte welkom op deze prachtige zomerse dag in eh, september. Twee uurtjes, eh, wat ik net zei, swingende jazz, mainstream jazz weer in het eerste uur... en een beetje offstream, beetje funky stuff, ook in het eh, tweede uur. je hoorde net Wayne Escoffrey, <clears throat> een, een uh, tenorsaxofonist met de Brits-Jamaicaanse roots. En, jarenlang al een bekende sideman voor bekende artiesten als eh, Ron Carter en eh, trompetist Eddie Henderson. En dit is een, eh, komt van zijn tweede album, Like Minds heet het voor het Smoke Session label. En op, ja, dat album is een combinatie van originals en standards. En op deze puikenplaat doen ook nog gasten mee... zoals gitarist Mike Moreno, die je net hoorde... Tom Harrell, de trompetist en zelfs zanger Gregory Porter. En het nummertje wat je net heette, hoorde heette Idol Moments. de 78-jarige eh, Braziliaanse pianist en arrangeur... al eh, vaker bij mij langsgekomen is. Eh, uiterst productief de laatste jaren. Zowel in big band setting als in kleinere band formaten. Ehm, zijn laatste album heet Bossa 65. Celebrating Carlos Lira en Roberto Menescal. Dat zijn twee bossa nova componisten. Eh, ja, het is echt eh, weer een fraai, eh, fraai album van die Antonio Aldolfo. Echt het aanraden waard. ZFM Jazz. saxofonist Miguel Zenon, oorspronkelijk uit Puerto Rico... en pianist Louis Perdomo uit eh, Venezuela... hebben opnieuw samen het eh, Latijns-Amerikaanse songboek... in het bijzonder de Bolero verkend... El Arte del Bolero Volume 2. Een eh, ja, prachtige dialoog tussen vrienden, ideaal voor de zondagochtend of een uh, zwoele nazomeravond. beetje in eh, Latijns-Amerikaanse sferen. Joe Chambers was de drummer op een aantal eh, historische Blue Note platen... met Joe Henderson, Freddie Hubbard, Wayne Shorter en eh, Bobby Hutcherson... in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw. 81 is hij inmiddels en zijn nieuwste plaat is een verbinding van jazz, Latin en African music. Super groovy zou ik zeggen. ja, echt een aanrader. Um, geheten Dance of en daarvan hoorde je het eh, titelnummer met onder meer op piano Andres Vial. En eh, mij niet bekend, maar hij heeft ook dit nummer geschreven. Dus Dance Gobina en eh, ook nog Michael Davidson op uh, uh, Vibes. ZFM Jazz. Montreal, Canada. Bespeelt de bariton sax, basklarinet en fagot. Een uh, swingend nummertje getiteld In Due Time van haar debuutalbum Of What Remains. Een eh, combinatie van jazzy groove en eh, moderne kamermuziek. Je luistert nog steeds naar ZFM Jazz. we doen vandaag een greep uit albums uitgekomen in 2023. Zo ook deze, Angie Wells. He's got a voice like dark chocolate cocoa. Served in a black velvet cup. This man knew how to create the heat when he started chatting. His words flow like a warm summer breeze, caressing without a touch. He knows just how to get what he wants. He doesn't have to do much. He was talking all under my clothes talking, talking all under my clothes. I thought I felt something brushing my thigh, but when I looked down to see, his hands were still by. He was so smooth, I really didn't mind. He makes it feel good to be bad. He was tough, all under my clothes. He was talking, talking all under my clothes. Je hoorde eerst de Amerikaanse zangeres Angie Wells. Een uh, laadbloeier in de jazz. begaf zich pas op eh, middelbare leeftijd op het eh, jazzpad. Maar in de laatste jaren is ze niet onopgemerkt gebleven. En haar nieuwste album, Choose to be Told... is geproduceerd of werd geproduceerd door de vermaarde bassist John Clayton. Verleidelijk plaatje. Um, ehm, Choose to be Told dus. met het nummertje... Talking all under my clothes van de hand van die Angie Wells zelf. En dat werd eh, gevolgd door een nieuwe tijger in de jazz. De trompetist Anthony Hervey. Die eh, speelde een eh, aantal jaar geleden in de big band van Christian McBride. Maar heeft nu zijn eigen, eigen formatie en een funky debuutalbum Words From My Horn geheten. Waarvan je het nummertje hoorde Neither Here Nor There. En eh, als ik die plaat beluister, nou, dan denk ik dat van deze jazzvogel we nog eh, het nodige gaan horen in de toekomst. Anthony Hervey brengt ons bij een eh, vast item in mijn uitzendingen. De Top 2023 cover-up in de, deze tijd van vermeende... Uh, samenzweringen, dat alles onder het tapijt wordt geveegd, is de top 2023 cover-up een openbaring. Want we brengen over het voetlicht fraaie covers van de mus uit de top 2000 van de NPO van afgelopen jaar. En we hebben hier weer een hele fraaie klaarstaan. ZFM Jazz Top 2023 cover-up An Open Body Ferris wheels, that dizzy dancing way you feel as every fairy tale comes real. I've looked at love that way. But now it's just another show you leave them laughing when you go. And if you care, don't let them know. Don't give yourself away. feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds. I've looked at life that way. But now old friends are acting strange. They shake their heads and tell me that I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. Amerikaanse zangeres Marjorie Barnes kan uh, eh, bogen op een eh, meer dan 50-jarige loopbaan eh, ooit blijven hangen in Nederland. En dit jaar op laten horen met het Millennium Jazz Orchestra. Die geweldige big band met Nederlandse en Duitse muzikanten met hun vaste honk in Deventer. Onder leiding van de Belg Joan Reinders. die zorgt voor al die meestelijke arrangementen. Eh, both Sides natuurlijk van eh, Joni Mitchell. Eh, maar Barnes' fantastische cover is echt de moeite waard te vinden op plek. Moet ik even kijken. 161 in de top 2023 cover-up. Mm, ja, we lopen richting het einde van het eerste uur. Uh, jazz is natuurlijk bij uitstek een live muziek. Moet je live gaan bekijken. Vanmiddag is het weer zover in de krocht. De, daar treedt op het eh, Mariske Heckenberg eh, Quintet met hun tribute aan eh, de, de muziek van de Carpenters. Met Mariske Hers Hekker <clears throat> op vocals, Louis Gerrits op tenorsax, Jean-Louis van Dampiano piano natuurlijk, Edwin Corsilius bas, Frits Landersbergen op drums. ik weet niet zeker of er nog kaartjes zijn. dat hoor ik misschien zo nog even. Dan kan ik dat na het, na de, nieuws laten weten. tot zo dadelijk. Ehm, in het tweede uur doen we wat meer eh, eh, ja, funky dingetjes. Iets meer, eh, ja, wat je zou noemen, niet de mainstream jazz misschien. Maar desalniettemin geweldige muziek. Dus ga niet weg. Tot zo. we gaan eruit met wat klanken van Louis Hayes. ook weer zo'n drummer die al decennia lang bezig is. Met zijn allerlaatste plaat. Uh, zijn meest recente plaat. Hopelijk is het niet zijn allerlaatste.